7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de economische groei en de lage werkloosheid... is de spanning op de arbeidsmarkt hoger dan ooit. Dat heeft de CBS berekend. De vraag naar werknemers is groot... maar er zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Met 3,6 procent ligt de werkloosheid weer op het niveau van vlak voor de crisis. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen... waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Grondstoffen kwamen uit een fabriek in China... die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd... omdat er risico was op vervuiling van medicijnen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. Een wethouder in Maastricht mag aanblijven... hoewel hij had gesuggereerd om kritische ambtenaren te ontslaan. Een motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Aarts... kreeg in de gemeenteraad alleen steun van de oppositiepartijen. Vissers zijn woedend over het Europese verbod op pulsvissen... dat gisteravond werd aangekondigd. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Europa de stekker trekt... uit een innovatieve vismethode. Minister Schouten sprak van een zware dag voor vissers. Ze beloofden zich te blijven inzetten voor vernieuwende technieken in de visserij. Europese onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over nieuwe copyright-regels. Die moeten de auteursrechten geschikt maken voor het digitale tijdperk. Tegenstanders vrezen dat veel content straks van het internet verdwijnt... omdat techbedrijven anders veel geld kwijt zijn aan auteursrechten. Het weer hier en daar opklaringen en de temperatuur ligt nog tussen de 0 en 3 graden. Overdag geregeld zon, 10 tot 13 graden. En morgen nog zonniger en dan zelfs hier en daar 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland begint met een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag.